Uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. In Miami zijn de hulpdiensten gestopt met het zoeken naar overlevenden... in de resten van een appartementencomplex dat twee weken geleden is ingestort. Volgens de brandweer van de Amerikaanse stad is het uitgesloten... dat er nog iemand levend onder het puin ligt. Het dodental is opgelopen naar 54, meldt de burgemeester. De afgelopen uren zijn er 18 lichamen geborgen. 86 mensen worden nog vermist. Drie oud-medewerkers van de gevangenis in Roermond zijn veroordeeld voor grootschalige declaratiefraude. Een teamleider en twee collega's declareerden voor 30.000 euro aan verzonnen reisjes, meldt 1 Limburg. De fraude kwam in 2019 aan het licht toen een van de medewerkers het opbiechtte. De 53-jarige teamleider bleek het brein achter de fraude. Hij was verslaafd aan cocaïne. Hij kreeg de zwaarste straf, een taakstraf van 160 uur... en drie maanden voorwaardelijke gevangenisstraf... De andere twee kregen alleen voorwaardelijke straffen. De regering in Haiti heeft een noodtoestand uitgeroepen na de moord op president Moïse. De maatregel is bedoeld om de verantwoordelijke voor de aanval op te sporen... en geldt vooralsnog voor twee weken. De president werd vannacht door zwaar bewapende aanvallers doodgeschoten... in zijn huis bij de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte gewond en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in Engeland is een volksfeest losgebarsten... nu de voetbalploeg zich heeft geplaatst voor de finale van het EK. De Engelsen staan zondag in de finale tegen Italië. De afgelopen avond versloegen ze Denemarken met 2-1. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 door een doelpunt en een eigen doelpunt van de Denen. In de verlenging kregen de Engelsen een penalty die spits Harry Kane benutte. De enige keer dat de Engelsen in een finale stonden was in 1966 op het wereldkampioenschap. Toen wonnen ze. Het weer vannacht droog en een graad of 13.